Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker zes doden gevallen... door een Russische aanval op een grote doe-het-zelfzaak. Ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt. De winkel brandde volledig af nadat het gebouw werd geraakt door twee bommen. Kharkiv ligt op zo'n 30 kilometer van de grens met Rusland... en de stad is constant doelwit van Russische aanvallen. Bij een grote brand in een speelhal in de stad Rashkot in het westen van India... zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen onder wie ook vier kinderen. Dat meldt de lokale politie. De brand brak uit in een hal waar mensen onder meer kunnen bolen en karten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, maar de eigenaar van de speelhal is al aangehouden. Het drinkwater in de Achterhoek is nog steeds niet schoon. Inwoners moeten het water uit de kraan al sinds dinsdag koken voor gebruik... omdat toen de, toen de enterokokkenbacterie werd aangetroffen. En die kan buikpijn en diarree veroorzaken. Drinkwaterbedrijf Vitens had gehoopt dat het probleem al verholpen zou zijn... maar dat zou op zijn vroegst komende woensdag pas zijn. de Gouden Palm voor beste film is dit jaar gewonnen door de Amerikaanse regisseur Sean Baker... voor de komische dramafilm Anora. De Gouden Palm is een van de belangrijkste filmprijzen ter wereld... en werd uitgereikt op het filmfestival van Cannes. De film Anora draait om een sekswerker uit New York... die trouwt met de zoon van een Russische oligarch. En zanger Doc Ingle van de Amerikaanse rockband Iron Butterfly is overleden. Hij werd bekend van de hit In da Vida uit 1968. De titel is een alternatieve schrijfwijze van de term In the Garden of Eden... en werd meermaals gecoverd door artiesten als Slayer en Boney M. Doc Ingle was 78 jaar. En het weer. Vannacht is het helder met een graad of 11.